Sit van der Linde met het NOS-journaal. VVD-leider Mark Rutte wil na de verkiezingen niet regeren met de PVV... zegt hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen. Rutte geeft geen expliciete reden voor het uitsluiten van de partij van Geert Wilders. In 2017 sloot hij samenwerking met de PVV ook uit. Toen had dat te maken met Wilders' uitspraken over rechters en Marokkanen. Eerder deze week sloot Rutte Forum voor Democratie uit... na uitgelekte appjes van Thierry Baudet. In Middelburg zijn twee mensen neergestoken. Dat gebeurde gisteravond in het centrum. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Een van de slachtoffers werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. De ander werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt vier verdachten. Zij zijn nog voortvluchtig. Het is het tweede steekincident in twee dagen tijd in Middelburg. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een nieuwe hoofdaanklager. Het is de Britse advocaat Karim Kaan. De 123 staten die lid zijn van het strafhof kwamen er onderling niet uit wie de nieuwe hoofdaanklager moest worden. Daarom kwam er een stemming. Die werd gewonnen door Kaan. De 50-jarige advocaat werkt nu voor een team dat bewijs tegen terreurorganisatie IS verzamelt. Eerder verdedigde hij onder meer oud-president Charles Taylor van Liberia... die voor het strafhof moest verschijnen. De stenen van Stonehenge stonden waarschijnlijk eerst in Wales, zeggen archeologen van een universiteit in Londen. Een volk in Wales zou de stenen bij een verhuizing hebben meegenomen... en bijna 250 kilometer naar het oosten in Engeland weer hebben opgesteld. De stenen, die 2 ton wegen, zijn mogelijk op palen gelegd en zo voortgerold. Het weer nog, een koude nacht met min 8 tot min 12 graden. Er staat een matige oostenwind. De gevoelstemperatuur is dus wat lager. De komende dag is het zonnig.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 Well, that's always with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you know you pretend the magic I'm feeding off your fingers. Pas mis le nez dehors et pas lavé. Ah ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger.